Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 13 bruggen en viaducten in Nederland worden eerder vervangen... vanwege het risico op haarscheurtjes in de constructies. Dat meldt minister Matlener van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer. Bij de bouw in de jaren 50 en 60 is er waterstof in het staal terechtgekomen. Daardoor kan de constructie verzwakken en kunnen er haarscheurtjes ontstaan. Uiteindelijk kan dat instorting veroorzaken. Volgens Rijkswaterstaat is er bij de 13 bruggen en viaducten geen sprake van een acuut veiligheidsrisico. En daarom worden er geen extra veiligheidsmaatregelen genomen. De Tweede Kamer noemt de arrestatie van burgemeester Molu van Istanbul zeer zorgelijk en onwettig. De Kamer wil dat het kabinet bij de Turkse regering aandringt op zijn onmiddellijke vrijlating. Omdat Turkije NAVO-partner is, wil de Kamer ook dat dit standpunt actief binnen het bondgenootschap wordt uitgedragen. Molu zit vast op verdenking van corruptie. Eerder werd hij ook verdacht van terrorisme, maar die aanklacht is later ingetrokken. Bax Music is door de rechtbank failliet verklaard. Het bedrijf vroeg vorige week uitstel van betaling aan. Het is een van de grootste webwinkels voor muziekinstrumenten en apparatuur in Europa. Bax kampte al langer met financiële problemen. Zo had het een schuld bij de Belastingdienst door de coronapandemie. Het enige lid van de directie werd begin dit jaar ontslagen. Hij zei vorige week al dat hij een doorstart wilde maken. Vakbond FNV ziet dat niet zitten omdat de directeur Bax Music op een vreselijke manier zou hebben geleid. De Keniaanse marathonloper Kiep Corrier is vijf jaar geschorst voor het overtreden van de dopingregels. De 35-jarige atleet testte in november positief op doping en werd in februari al voorlopig geschorst. Kiep Corrier won twee keer de marathon van Frankfurt en vorig jaar die van Sydney.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 Die is dicht tussen Holendrecht en Alsmeer. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag, 20 minuten oponthoud... Op de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel 10 minuten. De N201 Hilversum richting Uithoorn voor Wilnis 10 minuten.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 Dat is althans wat de singer-songwriter hoopt met zijn aanstaande album Something Like Country. Dit is een duidelijke stap vooruit vergeleken met wat ik tot nu toe heb uitgebracht. Het klinkt beter, frisser, dynamischer, al dus de man zelf. Speeding Tickets, Hot Coffee, Good Donuts en Dark wheat was de eerste song van die tweede uur.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 Deze song is een liefdesverklaring waarbij Orbison zijn meisje laat weten dat hij alles zal geven wat ze wil. Het bewees dat Roy Orbison's kenmerkende stijl nog steeds gewild was. Orbison's trillende, kwetsbare stem en poëtische teksten bleven trouw aan zijn stijl uit de jaren 60. is het favoriete album van de maand. Van Townes van Zen koos Ely twee bekende nummers, Waiting Around to Die en For the Sake of the Song. Zijn die songs al niet plat gespeeld? Nee dus, bewijst de veteraan. Luister maar naar de laatstgenoemde song. Why does she sing? Her sad songs for me, I'm not the one. sympathy I've just begun To see my way clear and it's plain If I stop I will fall I can lay down a tear for pain Just a tear and that's all that she's wrong. she just has to sing for the sake of the song. Christina Veen is een zangeres en slidegitariste die in Nashville woont en gespecialiseerd is in blues, country blues, folk en rock. Everything is fine. Mountain van uit Georgia afkomstige singer-songwriter Adam Dayton Gibson. Springer Mountains standing tall Morning mist that starts to fall Chickens clucking at the dawn Life out here, it just rolls on just crowing up call. Can I ignore nature's ball? Spring of farms and all the views, nice and kind people rusted signs Stories told in wrinkled lines Hard work that we call our own In this land we make our home The Springer Farm's the heart it beats Chicken coops and dusty streets When the world is getting rough Good ain't good enough, my good ain't good enough to rise. are reaching for the bigger skies. Living tough out in the hills, every day test of wills. When good ain't good enough to reaching for the bigger the bigger sky Muddy boots and rusted signs Stories told in wrinkled lines Hard work that we call our own In this land we make our home We're reaching for the bigger sky In her farms, the heart it beats. Chicken coops and dusty streets. When the world is getting rough, good ain't good enough, my love. Living tough out in the hills. Morning mist, it starts to fall. Chickens clucking that. van deze week. Ik ben de in Toronto gevestigde singer-songwriter Julian Taylor. Op Don Williams' Tulsa Time ben ik al heel lang dol. En wat een genot om het te zingen met Blue Rodeo's Jim Cuddy, een van mijn vrienden en helden. show my songs I guess I'm just a waste time Well then I got to thinking Man, I'm really sinking I really had a flash this time traditionele country, vooral die uit de jaren 80, wint aan populariteit. En dat is onder andere te danken aan het succes van mannen als Zack Top en Jake Worthington. Die laatste opent als shows voor Top en heeft nu een samenwerking met niemand minder dan purist Marty Stewart. toen. Ze is bekend vanwege haar werk als achtergrondzangeres voor Loretta Lynn en Merle Haggard, met wie ze ook getrouwd was, van 1978 tot 1983. I'm So Afraid of Losing You Again met Billy Keeble gaat over de angst om een geliefde te verliezen en de emotionele worstelingen die daarbij komen kijken. I want to throw my arms around you. But then I tremble at the thought of giving in. Because I know how much it costs to love you. But I'm so afraid of losing you again. Being close to you revives the sorrow that wakes me up and tells me I can't win. in your arms tomorrow. But I'm so afraid of losing you again. say My Good Love met George Jones. Het is een duet dat de chemie en de romantiek tussen de twee benadrukt. know Weer Strangers Again met Merle Haggard. De song beschrijft hoe twee mensen die ooit dicht bij elkaar stonden... weer vreemden voor elkaar worden na het einde van hun relatie. till we ran out of good things to give. Now we are strangers back down on our luck and both in need of a friend. We promised each other too much to live up to We're strangers again Het verleden ligt achter ons, nu weer naar het heden. Het is niet nieuw dat Willie Nelson liedjes van Rodney Crowell opneemt. Dat gebeurde in de jaren 80 al. Maar het is wel de eerste keer dat het om een compleet album met werk van Crowell gaat. Oh What a Beautiful World wordt het 77ste soloalbum van Nelson. En in de titelsong is ook Rodney Crowell te horen. her face It's the truth and the lie It's to live and to die Oh, what a beautiful world It's the girl taste of joy And it's that old photograph Of two hearts torn in half Oh, what a beautiful world our hopes up high perchance to someday fly across a clear blue sky to someplace new. It's a walk in the park or a shot in the dark. It's the thief in the night or the first ray of light. Oh, what a beautiful world. Out of Living van Emily Ann Roberts resoneert met de ervaringen van iedereen die hard werkt voor zijn dromen. Deze song kan worden gezien als een autobiografische weerspiegeling van haar eigen onwrikbare werkethiek. with the chickens, brewing coffee in the kitchen. House needs a Out the door, traffic jam, I can't afford to get to the floor, tuck them in, turn out the light. Yeah, maybe tomorrow night we'll find a little time for some hugging and some kissing. Scratching out a living. People say I ought to slow down, cut loose and have some fun. Well, as nice as all of that sounds, somebody's gotta get the job. She's Gone is de meest recente single van de 30-jarige Earl Bowman. Ook deze single smaakt dan meer. Want de singer-songwriter combineert spelplezier met interessante teksten... en er zitten tot nu toe geen zwakke plekken tussen. de levenservaring die hij opdeed heeft hij in zijn debuutplaat gestopt.